Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten... willen strenger optreden tegen Noord-Korea. Na de vijfde kernproef van Noord-Korea van dit jaar... kwamen de ministers in New York bij elkaar om de situatie te bespreken. In een gezamenlijke verklaring roepen ze op tot meer internationale druk op het land De kernproef van 9 september was met een explosiekracht van 10 kiloton de zwaarste die Noord-Korea heeft gehouden. Het regime zegt dat het in staat is om een raket uit te rusten met een kernkop. Minister Kerry zei onder meer dat de internationale gemeenschap niet zal worden geïntimideerd. Een derde van de schoolkinderen weet niet wat zijn of haar school tegen pesten doet. Dat meldt de kindertelefoon op basis van een onderzoek onder duizend scholieren. Tweederde van de ondervraagde kinderen is wel eens gepest... maar de helft van hen weet niet bij wie hij of zij op school terecht kan om daarover te praten. Volgens de kindertelefoon zou de helft van de scholieren wel naar zo'n vertrouwenspersoon gaan als ze gepest worden. Sinds vorig jaar zijn scholen wettelijk verplicht om maatregelen te nemen tegen pesten. De kindertelefoon deed het onderzoek omdat vandaag de week tegen pesten begint. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel gesloten. In het Maracanã-stadion werden de Olympische Spelen voor gehandicapten afgesloten met een kleurrijke ceremonie. De teams maakten een ronde door het stadion... waarbij wielrenster Alida Norbruist de vlag droeg voor het Nederlandse team. De voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité, Sir Philip Craven, bedankte de bevolking van Rio voor de steun. Ook stond hij stil bij het overlijden van de Iraanse wielrenner Bahman Nejad... die tijdens een wedstrijd ten val kwam.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 she moves.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 You gonna 106.9 ZFN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

the sun. I'm dancing like I